ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oostenrijk begint rond deze tijd een persconferentie over een dodelijke schietpartij op een school. Op een middelbare school in de stad Graz heeft iemand negen mensen gedood en daarna zichzelf doodgeschoten. Onder de doden zouden er leerlingen en leraren zijn. Daarnaast zijn er zo'n 30 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie er een paar slecht aan toe zijn. Er is nog een hoop onduidelijk. Volgens sommige Oostenrijkse media was de dader een 22-jarige oud-leerling van de school. Zo'n 60 medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hans Hogeschool... hebben in Groningen alsnog geprotesteerd tegen de bezuiniging op het hoger onderwijs. Vandaag zou er eigenlijk een landelijke demonstratie zijn in Amsterdam... maar die ging niet door vanwege de staking bij de NS. Dus werd het een kleiner protest bij het station in Groningen, zegt een woordvoerder. We doen het bij het station omdat we natuurlijk niet kunnen gaan vanwege de stakende spoorwegmedewerkers. Eh, en we eigenlijk willen laten zien dat we ons niet uit elkaar willen laten drijven... en dat we daarom hier zichtbaar willen zijn, ook voor hen, eh, maar ook ook voor de medewerkers van de Rijksuniversiteit en de Hanse Hogeschool en de studentenvakbond eh, toch even die frustratie over de bezuinigingen laten horen. De grote landelijke onderwijsprotestactie is nu ergens rond Prinsjesdag of rond de verkiezingen. En in Doetinchem heeft een speciale drone al zeker 15 dieren gered. Dieren die zich normaal gesproken verstoppen in weilanden lopen het risico om nu in het maaiseizoen in een landbouwmachine terecht te komen. De drone kan warmte zien en mensen dus waarschuwen dat er nog dieren zitten. We vinden eh, bodembroeders als patroon eh, Kievit, eh, Kiviet, eh, Grutto, eh, Wulp. Verzand ook. En Eenden ook vaak, een beetje in de buurt van de sloot vaak. En, en natuurlijk jonge haasjes en, en Reek Dat is ja, prachtig om te zien. Vrijwilligers met de drones werken samen met de boeren. Gevonden dieren verplaatsen ze voorzichtig met handschoenen naar een veilige plek... waar ze later door hun moeder kunnen worden opgehaald. Het weer, nog een paar buien, maar het begint langzaam wat op te drogen. 15 tot 18 graden op dit moment. Vanavond is er nog wat zon en morgen krijgen we een rustige, zonnige dag. Het wordt dan een graad of 20. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de ochtendspits nagenoeg voorbij.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 you bubble all that I can see now. Why would I try to? And I to like you. Mm, yeah, yeah, I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it.